Twee uur. Kirsten Klomp met het elk in een vakantiepark in Vaals in Limburg heeft gezeten. De Britse onderzoeksgroep Bellingcat deed een oproep via Twitter... om erachter te komen waar een specifieke foto is gemaakt... die met een IS-aanhanger te maken heeft. Binnen een uur hadden internetgebruikers ontdekt dat de foto in Vaals was gemaakt. De politie denkt niet dat de persoon nog steeds in het vakantiepark is... maar onderzoekt of hij er inderdaad heeft gezeten... en hoe ver zijn sympathie voor IS ging. De inflatie in de eurolanden loopt flink op. In december was de inflatie 1,1 procent. Dat is bijna twee keer zoveel als in de maand ervoor. De stijging is vooral te danken aan de hogere olieprijs en de energieprijzen. Door de inflatie stijgt de prijs van goederen en diensten... en dus kan de consument minder kopen met hetzelfde geld. Toch is de Europese Centrale Bank blij dat de prijzen weer wat stijgen... omdat het een teken is dat het beter gaat met de economie. Afgelopen jaar hebben natuurrampen wereldwijd voor ruim 168 miljard euro aan schade aangericht. Daarmee was het de hoogste kostenpost in vier jaar tijd, heeft een Duitse verzekeraar berekend. De schade door natuurgeweld was voor 70% niet verzekerd. Vooral twee aardbevingen op het zuidelijke Japanse eiland Kyushu hadden kostbare gevolgen, met een schadepost van bijna 30 miljard euro. Het metroverkeer in Amsterdam heeft vanochtend twee uur stilgelegen door een computerstoring. Sinds 11 uur rijden alle metro's weer. Al kan het nog even duren voordat de dienstregeling weer helemaal op orde is. Maandag reden er ook een tijdje geen metro's in Amsterdam. Toen kwam het door een stroomstoring. Vervoerder GVB spreekt van een dramatische week. Het weer, de zon schijnt geregeld met af en toe wat buien. In het oosten mogelijk met korrelhagel of natte sneeuw. Het is een graad of 6. Morgen rustiger en vrij zonnig. Het is dan wel wat kouder met maxima rond de 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat viel op de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen Maarn en Den Dolder 4 kilometer door een ongeluk.